Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De financiële buffers van de zorgverzekeraars zijn tussen 2011 en 2014 met 6 miljard euro gestegen. Dat blijkt uit een analyse door zorgkiezer.nl van cijfers van de Nederlandse Bank en jaarverslagen van de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars hebben ruim 8 miljard euro meer in kas dan zij als reserve moeten aanhouden. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2011. De overheid heeft aangedrongen op het maken en publiceren van foto's van Volkert van der Graaf. Dat zegt Stijn Franke, de voormalige advocaat van Van der Graaf in de Volkskrant. Het OM en minister van de Steur zeiden gisteren dat het OM pas een dag voor publicatie in de Telegraaf op de hoogte is gebracht. Volgens Franke heeft de minister de Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd. De partijen in de Tweede Kamer zijn overwegend blij met het akkoord dat de EU-ministers gisteren bereikten over de herverdeling van de asielzoekers, maar vinden dat het hier niet bij kan blijven. Volgens de PVDA is dit een eerste stap naar een gezamenlijk Europees antwoord op deze humanitaire crisis. De VVD vindt dat Europa zich moet richten op het beperken van de toestroom van vluchtelingen. Ook het CDA en D66 willen dat er wordt gekeken naar oplossingen voor de lange termijn. Eén op de drie Nederlanders is relatief zeer welvarend en naar eigen zeggen gezond en tevreden met het leven. Een kwart is dat niet. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral hoger opgeleiden scoren hoog op welvaart en welzijn. Stellen van in de twintig zonder kinderen staan er het beste voor. Achterblijvers zijn vooral alleenstaande ouders met jonge kinderen, laagopgeleiden en mensen met een uitkering. Dirk Scheringa sluit zich aan bij de ondernemerspartij van Hero Brinkman. Dat heeft de voormalig oprichter van de in 2009 omgevallen DSB-bank... en oud-voorzitter van AZ bij het tv-programma Pau bekendgemaakt. Scheringa wil zich vooral inzetten voor ZZP'ers... die volgens hem worden benadeeld in de samenleving. Komende zaterdag houdt de ondernemerspartij zijn eerste congres. Het weer. Vooral in de kustprovincies enkele buien.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 tussen Stroe en Hoevelaken, 7 kilometer. Verderop bij de afrit Bunschoten, 3. A7 Horen-Zaandam tussen Avenhoorn en de afrit weide 6. A15 Rotterdam-Europort bij Spijkenisse, 4. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda in beide richtingen... bij knooppunt Terbrechtseplein, 3 kilometer.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 6.9 Straks meer. 4FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...